Mark met het NOS-journaal. In Barcelona worden door honderden polievallen en huiszoekingen gedaan. Dat gebeurt in een onderzoek naar fraude met subsidiegeld. Er zijn verdenkingen dat er 10 miljoen euro is weggesluist... om het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië te financieren. Volgens de Spaanse regering was het referendum illegaal... en waren de subsidies bedoeld voor andere dingen... zoals projecten in ontwikkelingslanden. De Nederlandse betaaldienst Adyen gaat binnen enkele weken naar de beurs. Het bedrijf is in 12 jaar tijd gegroeid naar een miljardenomzet. Naar schatting is het bedrijf 5 tot 10 miljard euro waard. Adyen levert technologie voor het verwerken van betalingen aan webwinkels. Die zorgt ervoor dat het geld van consumenten terechtkomt bij de winkels. Grote internationale bedrijven als eBay, Facebook en Netflix maken gebruik van de betaaldienst. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, schrapt opnieuw duizenden banen. Hoeveel mensen zonder werk komen te zitten is onduidelijk, maar er zouden ongeveer 10.000 banen in totaal verdwijnen. Het gaat niet goed met Deutsche Bank, het bedrijf leidt al drie jaar op rij verlies. In april werden ook al tienduizenden banen geschrapt. De koers van het aandeel is sinds begin dit jaar bijna 30% gedaald. Woonwarenhuis IKEA roept wereldwijd de sladda-fiets terug. Er zijn problemen met de aandrijfriem die in plaats van een ketting wordt gebruikt. Die riem kan knappen, waardoor de fietser kan vallen. Er zijn tot nu toe wereldwijd elf meldingen geweest van een geknapte aandrijfriem. Daarbij zijn twee mensen licht gewond geraakt. Het woonwarenhuis wil meer incidenten voorkomen en roept daarom alle fietsen terug. Mensen die de fiets terugbrengen krijgen hun geld terug. Het weer vanuit het oosten meer bewolking en vooral in het zuidoosten vanochtend nog wat regen. Vanmiddag kans op nieuwe regen- en onweersbuien, vooral in het zuiden. Daarbij is lokaal ook kans op hagel en wateroverlast.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 I love you. She's lying. There won't be somebody. you love somebody, set them free. that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.